uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Van de anderhalf miljoen coronatests die sinds juni beschikbaar zijn... zijn er 1 miljoen niet gebruikt. Dat komt mede doordat lang niet iedereen met klachten zich laat testen. Per dag kunnen 30.000 tests worden afgenomen, maar dat aantal is nooit gehaald. Deskundigen pleiten er daarom voor om het testbeleid te verruimen. Zo zou iedereen die in beeld komt bij het bron- en contactonderzoek getest kunnen worden. Ook zou er bijvoorbeeld meer in verpleeghuizen kunnen worden getest. De tests kunnen ook bewaard blijven voor als men meer mensen zich melden, bijvoorbeeld in het najaar. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland is met 144 gestegen, blijkt uit het coronadashboard van de overheid. Daar is ook te zien dat de laatste drie dagen het aantal positief geteste personen steeds iets is toegenomen. Er zijn vandaag geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Het officiële dodental staat volgens het RIVM op 6136. Op de intensive care liggen momenteel 17 coronapatiënten, één meer dan gisteren. Ook het aantal COVID-19-opnames buiten de IC is met één gestegen tot 76. In het oosten van Duitsland is een vliegtuigje gecrashed tegen de verkeerstoren van een regionaal vliegveld. Het toestel hangt nu aan de toren. De twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de 68-jarige piloot en zijn zoon van 46. De man die op het moment van de crash in de verkeerstoren was, bleef ongedeerd. En ook de toren zelf lijkt nauwelijks schade te hebben. In Waalwijk is vanmiddag een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van bol.com. Het gaat vermoedelijk om meerdere daders, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht, hier en daar wat regen. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 13. Morgen droog met zonnige perioden en dan wordt het 18 tot 22 graden.